Volgens D66 moeten de regels rond het huwelijk worden aangepast aan de individualisering van de maatschappij. Door huwelijkse voorwaarden zijn partners bijvoorbeeld niet meer verantwoordelijk voor elkaar schulden. De ChristenUnie wil dat er een einde komt aan ProRail. Volgens het eh, Kamerlid Slop is het bedrijf ondoorzichtig en staat het op grote afstand van het ministerie. Het is niet duidelijk wat er gebeurt met het geld dat de overheid erin stopt. En daarom moet de railbouw en de aansturing van treinen en wissels bij Rijkswaterstaat worden ondergebracht, vindt Slop. De problemen op het spoor van vrijdag zijn volgens Slop het zoveelste bewijs dat ProRail niet goed werkt. In 29 Nederlandse gemeenten zijn de stemlokalen geopend voor uitgestelde verkiezingen. 19 gemeenten worden na vandaag samengevoegd tot 7 nieuwe. De andere 10 gemeenten die samengesmolten zouden worden tot 3 gemeenten blijven zoals ze zijn. Enkele gemeenten zagen de herindeling niet zitten. De fusies worden daarom controversieel verklaard na de val van het vorige kabinet. Volgens premier Key van Nieuw-Zeeland is zijn land getroffen door een nationale tragedie. Vannacht was er een nieuwe explosie in de kolenmijn waar 29 mijnwerkers vastzaten. En staat vrijwel vast dat geen van hen het heeft overleefd. De oorzaak van de ontploffing is onbekend. Wel was duidelijk dat er na de eerste explosie van vrijdag veel gas in de mijn was. Reddingswerkers konden er daarom niet in. Het mijnbedrijf zegt nu dat het zijn uiterste best zal doen om de lichamen van de omgekomen kompels uit de mijn te halen.